Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De advocaat Weinstein zeggen dat het proces tegen hun cliënt moet worden gestopt. Ze zeggen dat ze e-mails hebben waaruit blijkt dat een vrouw die door Weinstein verkracht zou zijn... daarna nog jaren een relatie met hem heeft gehad. De jury die de vervolging van Weinstein gelast heeft de e-mails destijds niet gezien. De verdediging vindt dat een gegronde reden om de zaak te seponeren. De advocaten van de oud-producent zeggen dat ze weten dat verkrachting ook binnen een relatie voorkomt. Maar uit de toon van de mail zou blijken dat de vrouw verliefd op Weinstein was en veel van hem hield. Zo schrijft ze dat ze niet kon wachten om Weinstein aan haar moeder voor te stellen. Ruim 200 apotheken en tientallen ziekenhuizen in het hele land krijgen minder medicijnen geleverd omdat groothandel Plurifarm in Alkmaar softwareproblemen heeft. Het bedrijf stapte drie weken geleden over op een nieuw systeem en dat levert logistieke problemen op. Ongeveer een derde van de medicijnen is niet geleverd. Apotheken draaien overuren om toch een voorraad medicijnen te hebben voor patiënten. Zo proberen ze de medicijnen bij andere leveranciers te bestellen. De groothandel in Alkmaar denkt dat het probleem binnen een paar dagen is opgelost. Het motief van de schutter die vorig jaar in Las Vegas het vuur opende op festivalgangers blijft een raadsel. Dat is de eindconclusie van het politieonderzoek naar de zaak. Bij de aanslag op 1 oktober vorig jaar schoot een man van 64 vanuit zijn hotelraam op festivalgangers. Er vielen 58 doden, meer dan 800 mensen raakten gewond. De dader pleegde zelfmoord voor de politie binnenviel. In de hotelkamer bleken meer dan 20 vuurwapens te liggen. Het weer. Vannacht wordt het 18 graden en er is lokaal een mistbank. In de ochtend in het noorden wolkenvelden met misschien een spat regen. Het wordt 27 graden aan de kust tot 33 in Limburg. Zondag 24 tot 28 graden.